De leden hadden contact met terroristen in Zweden, België en het Syrisch-Iraakse grensgebied. Ze zochten vrijwilligers voor zelfmoordaanslagen en mensen die zich willen aansluiten bij Al-Qaeda. De Antwerpse havenwethouder heeft fel uitgehaald naar Nederland in de kwestie van de Westerschelde. Hij deed dat in Middelburg tijdens de jaarlijkse Oesterpartij, een bijeenkomst van ondernemers en politici uit Nederland en Vlaanderen. De wethouder zei dat de tijd van dreigen over het uitdiepen van de Westerschelde voorbij is. Er worden volgens hem economische maatregelen tegen Nederland genomen. In zijn woonplaats Baren is vorige week de tv-presentator Bob Bauma overleden. Dat maakte zijn familie vandaag na zijn crematie bekend. Hij presenteerde onder meer jarenlang voor de KRO de filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Bob Bauma is 79 jaar geworden. De Joodse gemeenschap in Düsseldorf heeft een eremedaille toegekend aan de initiatiefnemer van de Stolpersteinen. Dat zijn struikelstenen ter nagedachtenis aan slachtoffers van de nazi's. In heel Europa zijn bijna 20.000 van die stenen aangebracht in het trottoir voor het woonhuis van mensen die door de nazi's werden verdreven of vermoord. De Tweede Kamer ziet niets in een verbod voor burgemeesters om langer dan 18 jaar in een gemeente te werken. Minister Terhorst vindt wel dat een norm moet zijn. Een betere doorstroming zou de kwaliteit bevorderen. Maar ze gaat geen wettelijke beperking invoeren.